Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat er opnieuw gijzelaars worden vrijgelaten uit de Gazastrook. Het zou gaan om 70 vrouwen en kinderen die door Hamas gegijzeld zijn. Het Israëlische kabinet komt vanavond bij elkaar om erover te praten. Premier Netanyahu wil alleen zeggen dat er stappen worden gezet... en dat hij hoopt dat er snel goed nieuws komt. Ook zou er worden gesproken over een tijdelijke wapenstilstand en noodhulp voor de Gazastrook. Een woningbrand in Oosterhout in Brabant, waarbij vannacht iemand om het leven kwam, is waarschijnlijk aangestoken. Ook raakten drie mensen gewond. Eén bewoner kon zichzelf redden door uit een raam op de eerste verdieping te springen. De buurt is in shock. Ik hoorde op een gegeven moment mijn buren in, eh, in paniek. Oh, ja, helaas de eh, meneer op de hoek overleden na ik vernomen heb. Dat doet zeker wel wat, ja. En ook omdat we vannacht alle ja, drukte eromheen hebben gezien... En we wisten nog niet wat er nou precies was gebeurd. De buurvrouw ehm, is voor controle rookinademing eh, naar het ziekenhuis geweest. Het vuur sloeg ook over naar de buren. Die bewoners konden op tijd wegkomen. De vraag op wie je moet stemmen is voor jezelf vaak al lastig te maken. Laat staan dat je die beslissing twee keer moet nemen. Taco van 31 uit Leiden kreeg samen met zijn zus het stembiljet van hun vader. En daar mag hij mee doen wat hij wil. Mijn vader is 71, ik ben 31, mijn zusje is 26. Wij staan allebei eigenlijk nog aan het begin van onze carrière. We zijn allebei nog steeds op zoek naar een huis, moeten dealen met een hele hoop grote dingen die ons nog staan te wachten. En waarvan hij met enige regelmaat zegt van... Ik vind het zo naar dat het iets is wat voor jullie nog open ligt. Terwijl ik het erger er niet meer van ga meemaken. En ik vind dat het eigenlijk belangrijk is dat jullie generatie daar meer over te zeggen heeft. Ja, hij en zijn zus moeten dus om tafel wat ze met die stem gaan doen. Taco heeft zelf al wel een idee. Ik ben erg blij met het eh, debat van de bestaanszekerheid. En ik zou het ook heel fijn vinden als thema's als klimaat gewoon voorop op de agenda komen te staan.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 De vrijlating van gijzelaars uit de Gazastrook lijkt weer een stap dichterbij. Amerikaanse media melden dat een akkoord binnen handbereik is. Vanavond komt het Israëlische kabinet bijeen om nieuwe ontwikkelingen te bespreken. De Europese Commissie zegt dat er geen aanwijzingen zijn gevonden... dat er Europees ontwikkelingsgeld naar Hamas gaat. De EU en Europese landen geven veel geld aan de Palestijnen... maar willen niet dat dat bij Hamas terechtkomt. Het weer. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht kan mist ontstaan, minima rond het vriespunt.